Dat bracht het voortbestaan van de bank op korte termijn in gevaar. De Nederlandse Bank heeft inmiddels twee bewindvoerders aangesteld bij de bank van Dirk Scheringa. Het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat de uitkomst onvermijdelijk was. De Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën hebben de afgelopen dagen geprobeerd om DSB een doorstart te laten maken. Onder de hoede van een consortium van vijf banken. Dat mislukte. De vijf banken zijn bang voor mogelijke claims vanwege te dure leningen en hypotheken en gebrekkige zorgplicht door de bank van Scheringa. Klanten van de DSB-bank kunnen door de noodregel voorlopig niet bij hun geld komen. Wel kunnen ze tot en met woensdag met hun DSB-pas in totaal maximaal 750 euro pinnen bij geldautomaten van andere banken. De spaartegoeden bij DSB zijn tot 100.000 euro gegarandeerd. Volgens de KNVB hebben de problemen bij de DSB-bank op dit moment geen gevolgen voor de voetbalclub AZ. Om half twee geven de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën een persconferentie over de situatie bij DSB. Het vertrouwen van de Nederlandse consument is in de afgelopen drie kwartalen toegenomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat mensen veel minder negatief zijn over de economische situatie in de komende twaalf maanden. Pessimisten hebben nog wel de overhand, maar vooral mensen met een hoog inkomen hebben weer fiducie in de economie. Het verzet van linkse actievoerders tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid neemt sinds kort weer toe. Dat concludeert de AIVD. De actiegroepen vinden het beleid van de regering te streng. En daarom gaan ze over tot vernielingen, brandstichtingen en het openbaar maken van namen en adressen van ambtenaren. Ook bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van asielcentra zijn doelwit. Het weer wisselend bewolkt, een enkele bui, maar ook vaak zon.